Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de cultuursector. De Raad voor Cultuur deed er onderzoek naar na de aflevering over The Voice. En ze zeggen dat het veel meer voorkomt in de cultuur en de media dan we nu denken. Actrice Jacqueline herkent het. Natuurlijk heb ik heel veel vervelende situaties meegemaakt. En niet om te zeggen van ben ik zielig, maar dat hoorde er gewoon bij. Het kwam ook nooit in mij op om, het, om, om er iets over te zeggen ja, ja, vrijheid en daar hoort ook bloot bij. En, bloot is goed en noem op. Nou, daar, daar komen we nu van eh, achter dat, dat, dat niet allemaal even fris was. De Raad vindt dat er op media en cultuurwerkvloeren meer over moet worden gepraat. Een huis kopen is nog steeds hartstikke duur. In mei waren de prijzen bijna 19% hoger dan een jaar eerder. Maar niet elk huis wordt meer goed verkocht. Kluswoningen zijn minder in trek, zien de makelaars. Mensen willen alleen maar instapklare woningen. Eh, zo min mogelijk doen, zo min mogelijk geld uitgeven. Het is ook heel lastig om aannemers te komen. Eh, dus vakmannen die zijn moeilijk eh, in te schakelen... waardoor mensen steeds meer kant-en-klare woningen willen kopen. En er zijn meer lichtpuntjes. Makelaars zien minder kijkers voor een huis... en ook minder giga-overbiedingen. Bijna duizend mensen overlijden elk jaar op de spoedeisende hulp... omdat ze te lang moeten wachten tot ze worden behandeld, zeggen artsen. Een op de vier mensen die er terechtkomen moeten meer dan vier uur wachten tot er een specialist is. Dat komt doordat er te weinig spoedartsen en verpleegkundigen zijn. Boeren zijn onderweg naar Stroe om te protesteren. Ook jonge boeren zijn daarbij. Tessa bijvoorbeeld. Zij studeert aan de Agrarische Hogeschool, want ondanks alles wil ze nog wel boer worden. Ja, zeker. Momenteel eh, zijn er natuurlijk heel wat gedachten die eh, in je hoofd rondspoken. Maar het is toch, bij ons is het een familiebedrijf en het zit al lang in de familie. En het is toch je passie waar je bent opgegroeid. En ik zie dat zeker nog wel zitten, ja. Eigenlijk had ze een tentamen vandaag. Maar deze sla ik toch over omdat ik het toch wel belangrijk vind om ook mezelf te laten zien. En mijn stem ook te laten horen op het protest. En ja, dan herkans ik hem wel, ja. Het is niet anders. Er komen ook boeren naar het Malieveld in Den Haag. Ze willen daar een ontbijtje maken voor burgers en politici. Het weer, het kan nu nog een beetje mistig zijn.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 when we're Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duizenden boeren uit het hele land protesteren vanmiddag in Stroe op de Veluwe... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeersoverlast. Het begrip voor protesterende boeren is gegroeid, blijkt uit onderzoek in opdracht van Trouw. 45 staat volledig achter de protesten. In oktober was dat nog 38 Veel mensen vinden dat de rekening van het stikstofbeleid te eenzijdig bij de boeren wordt gelegd. Acteur Bill Cosby is door een jury in Californië schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975.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 it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thousands, slip inside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down. But I gotta bust before I come. Spill, spill, slide.